Bij de ministerraad, die net is begonnen, werd geschokt gereageerd op de aanvallen. Onder meer door vicepremier Keizer. Jodenjacht heb ik het zelf eh, genoemd. Past niet in Nederland en het wordt tijd dat we met elkaar eh, duidelijk zijn over eh, wie we het hebben. Het zijn delen van de islamitische gemeenschap in Amsterdam die dit normaal vinden... We leven in een liberale rechtsstaat. Zoals Nederland zijn joden veilig, homo's zijn veilig, vrouwen zijn veilig. En als de praktijk een andere is, moeten we tegen optreden. Vrijdag horen we waarschijnlijk meer over de nieuwe landelijke strategie tegen antisemitisme. Heeft Trump nou wel of niet gebeld met Poetin? Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post... zou de aanstaande Amerikaanse president met zijn Russische collega hebben gepraat... en het onder meer hebben gehad over de oorlog in Oekraïne. Maar Rusland ontkent. Hoe zit dat? Dat vroegen we aan correspondent Geert Groot-Koorkamp. Dat is de vraag, ja. Nee, eh, we, hebben volgens nog het laatste woord eh, van Dimitri Peskov. Dat is de woordvoerder van Vladimir Poetin. En die heeft inderdaad gezegd eh, dat er geen gesprek heeft plaatsgevonden... en dat het eh, ja, een verzinsel is. Trump zou de afgelopen jaren na zijn presidentschap... vaker met Poetin hebben geweld. Maar ook dat wordt door Rusland en door Trump ontkend. En publiek van de MTV European Music Awards heeft gisteravond flink wat geduld moeten hebben. Tijdens zo'n awardshow zijn natuurlijk altijd veel dankwoordjes. Meestal worden die afgeraffeld binnen een halve minuut en moet de winnaar dan snel weer opzouten van het podium. Maar rapper Buster Rhymes nam lekker de tijd. Hij kreeg het beeldje voor Global Icon en bedankte daarna de hele wereld en zijn moeder. First thing I want to do is I want to thank my mother. My mother is my best friend. My mother is my hero. I want to salute my brother LL Cool J. Slipstar. Scratch It All, Bruce Gilmer, Mona Scott Young, Joey Harris, Little Sims. Ja, en zo ging het nog wel even door. De dankspeech duurde in totaal bijna 10 minuten. Grote winnaar van de avond was Taylor Swift. Zij kreeg vier beeldjes. Het weer, regelmatig zon, maar er valt ook af en toe een bui bij 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Schiphol en Knopend De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Battenverdorp en Aalsmeer 3 kilometer...